Jan van der Putten met het NOS Journaal. Europese leiders hebben gewaarschuwd voor een zwaar en moeilijk 2012. De Griekse premier Papadimos zei dat 2011 zwaar was en dat ook dit jaar zeer zwaar beloofd te worden. In de komende drie maanden moet volgens hem alles op alles worden gezet om te voorkomen dat de crisis eindigt in een faillissement. Volgens de Italiaanse president Napolitano moet er flink worden bezuinigd. Offers zijn noodzakelijk voor de toekomst van onze jongeren, zei hij. Gisteravond liet bondskanselier Merkel uit Duitsland weten dat Europa voor de zwaarste test in tientallen jaren staat. Ze zei dat dit jaar zonder twijfel moeilijker wordt dan het afgelopen jaar. Maar Merkel was ook positief. Europa komt volgens haar uiteindelijk sterker uit de crisis. In Amsterdam worden vandaag de eerste mensen berecht voor vergrijpen tijdens de nieuwjaarsnacht. In Amsterdam waren zo'n 120 arrestaties. Vier tot acht van hen worden vandaag al voorgeleid in de rechtbank. Het gaat onder meer om jongens die vannacht een scooter hebben omgegooid. Het is voor het eerst dat Amsterdam het lik-op-stuk beleid hanteert. Dinsdag moeten acht anderen naar een snelrechtzitting. Ook in andere steden worden snelrechtzittingen voorbereid voor vergrijpen als openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Den Haag waren 145 arrestaties, veel meer dan vorig jaar, hoewel het dit jaar minder druk was. In Rotterdam waren 100 aanhoudingen, in Utrecht waren minder incidenten dan vorig jaar, 50 mensen werden daar opgepakt. In Rome is afgelopen nacht een man van 31 om het leven gekomen toen hij vuurwerk afstak in zijn appartement. Het ziet er naar uit dat door die knal ook het andere vuurwerk in het huis tot ontploffing kwam. Twee kinderen raakten zwaar gewond. Op het moment van de explosie waren er 15 mensen in het huis in Rome. Het weer nog van het zuidwesten uit regen. Er kan flink wat vallen. Vrij veel wind en vannacht wordt het ongeveer 8 graden. Morgen in de middag geleidelijk droog en wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dinsdag veel wind en ook daarna blijft het onstuimig. Dit was het NOS Journaal.